Verder blijkt dat de helft van de onderzochte datingsites zonder toestemming volgcookies plaatst bij gebruikers, zodat die personen ongevraagd bijvoorbeeld meer datingreclames te zien krijgen. En daarmee overtreden de sites de privacywet. Modeontwerper Adi van der Krommenakker heeft, op het faillissement van, heeft het faillissement van zijn winkels aangevraagd. Op Twitter zegt hij dat mensen niet meer naar de winkel gaan, maar online kopen. Van de Krommenakker wordt beschouwd als een van Nederlands topontwerpers... en maakte jurken voor leden van de koninklijke familie... en voor beroemdheden als Chantal Jansen en Eva Jinek. Van de Krommenakker zegt dat hij wel wil blijven ontwerpen. Sietse Fritsma stopt als Tweede Kamerlid voor de PVV... omdat hij aan het werk wil als ondernemer. Fritsma was een PVV'er van het eerste uur... en zat sinds 2006 in de Kamer voor de partij. Hij hield zich in de Kamer vooral bezig met immigratie... en verwoordde jarenlang het harde asielstandpunt van de PVV. Partijleider Wilders heeft begrip voor de beslissing van Fritsma. De Mispaksel Award voor de meest onzinnige en onnodige verpakking van 2019 gaat naar de in plastic verpakte biologische paprika van Jumbo. Het bioplastic is weliswaar afbreekbaar, maar dat gebeurt volgens organisator van de prijs Greenpeace alleen onder speciale omstandigheden en niet bij mensen thuis. Jumbo heeft Greenpeace vandaag beloofd kritisch te kijken naar de verpakking. Het weer zonnig en droog, alleen op de Wadden een enkele bui...